Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de aanslag in New York zijn vijf overleden. In totaal kwamen acht mensen om het leven en raakten elf mensen gewond... toen een man in een gehuurde pick-up truck inreed op voetgangers en fietsers... gebeurde in de buurt van het World Trade Center. De dader zou een briefje hebben achtergelaten... waarin hij schrijft dat hij namens IS handelde. Volgens Amerikaanse media is het een Oezbeek die zeven jaar geleden naar de VS verhuisde. President Trump noemt de aanslag een zieke aanval... Burgemeester de Blasio spreekt van een terreurdaad gericht op onschuldige mensen. De politie schoot de dader van 29 uiteindelijk in zijn buik nadat hij tot stilstand was gekomen. Driekwart van de kinderen van 2 tot 4 jaar heeft thuis te maken met een vorm van geweld. Dat stelt UNICEF in een rapport. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie gaat het om zo'n 300 miljoen peuters wereldwijd. Die worden door hun ouders of verzorgers hardhandig bestraft of psychologisch mishandeld. In het rapport staat verder dat ongeveer 15 miljoen meisjes tussen de 15 en 19 te maken hebben met gedwongen seks of seksuele handelingen. In 90% was de dader een bekende van het slachtoffer. De belangrijkste reden voor rokers om te stoppen is de gezondheid van hun kinderen. Daarnaast spelen ook de eigen gezondheid en het advies van bijvoorbeeld de dokter of tandarts een rol, blijkt uit cijfers van het CBS. Mediacampagnes of de schokkende plaatjes op sigarettenverpakkingen zijn voor minder dan een kwart reden om geen sigaret meer op te steken. En het Olympisch vuur is per vliegtuig aangekomen in Zuid-Korea. Onder meer de minister van Sport droeg de vlam de vliegtuigtrap af. De komende maanden reist het Olympisch vuur nog ruim 2000 kilometer door het Aziatische land. Over precies 100 dagen beginnen de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Het weer nog bewolkt, alleen in het zuiden breekt de zon af en toe door.